12 uur. moet met het NMS Journaal. Havenmedewerkers van Tata Steel in IJmuiden staken vannacht. Ze leggen tot zeker 6 uur vanochtend het werk neer... vanwege een conflict met de directie van het staalbedrijf. Door de staking worden schepen niet geladen en gelost. Eerder deze maand werd er ook gestaakt bij Tata Steel. Het personeel is bezorgd over een geplande reorganisatie... waardoor in Europa duizenden banen verdwijnen... Ook zijn de medewerkers boos dat de directievoorzitter van Tata Steel Nederland moest vertrekken. Volgens vakbond FNV zijn er dit weekend nog meer stakingen. In de zuidelijke helft van het land heeft noodweer afgelopen avond wateroverlast veroorzaakt. Zo kreeg de brandweer in Dordrecht en Zwijndrecht tientallen meldingen van ondergelopen straten en lekkende daken. Eerder op de avond was er wateroverlast in Brabant. In rijen stonden straten blank. En in het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Tilburg is er water binnengekomen op de begane grond en in de kelder. De zorg is niet in gevaar gekomen. Tussen station Gilserijen en Tilburg reden een groot deel van de avond geen treinen door een omgevallen boom. De politie in Helmond heeft twee mensen opgepakt die allebei met een mes op zak rondliepen. In Helmond geldt een noodmaatregel omdat de burgemeester bang is dat het net als dinsdag onrustig wordt in de stad. Daardoor mag de politie preventief fouilleren. De gemeente Den Haag roept mensen op zondag niet te demonstreren op het Malieveld. Ook wie op persoonlijke titel komt is in overtreding. Eerder afgelopen dag werd de demonstratie in de Hofstad tegen coronamaatregelen verboden. De actiegroep Viruswaanzin zei toen dat mensen dan maar op persoonlijke titel naar het Malieveld moeten komen. Burgemeester Remkes noemt die oproep volstrekt onverantwoord. Het weer nog. Vannacht is er nog een enkele onweersbui mogelijk. Het koelt af naar ongeveer 19 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en er komen verspreid over het land regen- en onweersbuien voor.